Eefje Kunnen met het NOS Journaal. De Italiaanse politie 17-jarige Koen van Keulen uit Soest is. Het lichaam lag in een greppel langs een weg en zou daar al een paar dagen hebben gelegen. De bus waar Koen in heeft gezeten zou ook langs deze weg zijn gereden. Over de precieze doodsoorzaak is nog niets bekend. Een misdrijf wordt zo goed als uitgesloten. De schietpartij gisteravond in Toronto heeft een derde leven geëist. Een man opende het vuur in een uitgaanswijk in de Canadese stad. De dader nam al lopend langs verschillende horecazaken mensen onder vuur. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De schutter werd door de politie doodgeschoten. Van de 13 gewonden die er vielen is vandaag een persoon alsnog bezweken aan de verwondingen. Malek F., die op 5 mei in Den Haag drie mensen neerstak, had volgens zijn advocaat geen terroristisch motief. Het Openbaar Ministerie houdt daar nog wel rekening mee, omdat F zichzelf een martelaar noemde. Ook lijkt het er volgens het OM op dat hij in korte tijd zeer gelovig is geworden. Volgens de advocaat van Malek F is hij doorgedraaid als gevolg van trauma's. Hij is gevlucht uit Syrië en zijn vader verdronk bij een poging om naar Europa te gaan. Het OM wil dat F wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. De Chinese centrale bank pompt opnieuw geld in de economie. Het gaat om een injectie van zo'n 63 miljard euro. Bedoeld om commerciële banken goedkoop geld te laten lenen en doorlenen. afgelopen jaren is geldverruiming een belangrijk instrument voor de Chinese overheid geweest om de economie aan te zwengelen. De Chinese economie groeit volgens de laatste officiële cijfers weliswaar nog met 6,7 procent, maar dat is een stuk minder dan de voorbije jaren.